7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de huisartsenposten zegt dat de patiënten steeds agressiever worden. Er wordt vaker met geweld gedreigd dan vijf jaar geleden. Bijna een derde van de posten zegt dat het één of meerdere keren per jaar tot fysiek geweld komt. Zo blijkt uit een rondgang van trouw. Tot nu toe waren er geen cijfers over geweld of bedreigingen op huisartsenposten... omdat die incidenten niet landelijk worden bijgehouden. De landelijke koepel van huisartsenposten zegt dat de agressie komt door een consumentenmentaliteit bij patiënten. De SGP zet een mediator in na de interne klachten van de afgelopen weken. Die hadden te maken met een onveilige werksfeer, intimidatie van een medewerker... en gesubsidieerde buitenlandse reisjes van de partijtop. Die reizen werden georganiseerd door een stichting die gelieerd is aan de partij... waar weinig toezicht op is... Ook de voorzitter van de SGP Jongerenafdeling uit de kritiek... maar zegt nu tevreden te zijn met de genomen maatregelen. Boeing houdt bijna 4,5 miljard euro in reserve... vanwege problemen met het 737 MAX-toestel. Het geld moet mogelijk worden gebruikt om luchtvaartmaatschappijen te compenseren... die vluchten met het toestel moesten cancelen... na de crashes in Ethiopië en Indonesië. Naast compensatie van luchtvaartmaatschappijen betaalt Boeing ook tientallen miljoenen schadevergoeding aan nabestaanden. De vier democratische congresleden die herhaaldelijk door president Trump verbaal zijn aangevallen, worden nog extra bedreigd. Volgens de voorzitter van een veiligheidscommissie is er een verband tussen de verbale aanvallen van Trump en de verhoogde dreiging. Hij wil dat de commissie een spoedzitting houdt over de veiligheid van congresleden. Het weer, stapelwolken, maar ook ruimte voor de zon.